was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och was ik maar met jou niet meegegaan. Och had ik naar jouw ogen niet gekeken, dan had mijn hart nu niet zo bij.